De wrakingskamer zal nu een beslissing nemen over het verzoek. De kinderrechter stond eind oktober toe dat het meisje onder toezicht werd geplaatst. Laura werd zondag gevonden op Sint Maarten. Ze zou zijn gevlucht omdat haar wens om een wereldreis te maken gefrustreerd wordt. Minister Eurlings wil van ProRail en de NS een evaluatie van de winterproblemen van de afgelopen dagen op het spoor. Daaruit kunnen dan lessen worden getrokken. Volgens reizigersorganisatie Rover komt de chaos op het spoor door bezuinigingen bij ProRail. De spoorbeheerder zegt dat er de afgelopen jaren juist is geïnvesteerd. Volgens de NS kunnen klanten die sinds zondag vertragingen hebben opgelopen geen schadevergoeding claimen omdat er een negatief reisadvies gold. Een officier van justitie moet van de rechter een jaar naar een psychiatrische inrichting. Hij viel begin dit jaar zijn vrouw aan met een stroomstootwapen en sloeg met een baksteen op haar hoofd. Volgens de rechter is de officier van justitie schuldig aan verboden wapenbezit en poging tot doodslag. Maar hij krijgt geen straf omdat hij grotendeels ontoerekeningsvatbaar was. Aan de Universiteit Utrecht promoveert dit jaar een record aantal studenten. Geoloog Mark Heijma is morgen de 500ste. Volgens de Universiteit Utrecht promoveerden niet eerder zoveel mensen in een jaar aan een Nederlandse universiteit. Sinds vorig jaar stond het record op 420. Acteur Bernard Droog is overleden. Hij stierf van een zware longontsteking na een kort ziekbed. Droog speelde vanaf de jaren 40 in meer dan 100 toneelstukken... en in films als Siske de Rat, Fanfare en Karakter. Bernard Droog was 88. Het weer op sommige plaatsen valt nog een winterse bij. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen nog een enkele bij, verder droog en af en toe zon.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 van ZFM.